In het centrum dwongen de Franse agenten een Nigeriaanse migrant tot een urinetest... omdat ze hem verdachten van drugsmokkel. De test bleek negatief. Veel Italiaanse politici reageerden verontwaardigd. De Franse ambassadeur heeft zich op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rome moeten verantwoorden. Frankrijk zegt dat de politie mensen toestemming hadden gekregen om het centrum op Italiaans grondgebied binnen te gaan. De kantine en de eetzaal van de marine in Den Helder zijn met onmiddellijke ingang gesloten vanwege problemen met de hygiëne. In de buurt van de kantine is een lekkende riolering ontdekt. De honderden medewerkers die hier door de weeks eten... moeten de komende twee weken uitwijken naar drie kantines in de buurt. De lekkende riolering is niet het enige probleem in het restaurant. Volgens Defensiebond ODB moet het personeel van de kantine dagelijks de keutels en urine van muizen en ratten opruimen. Verder is de kwaliteit van de lucht en het water in het gebouw volgens de vakbond onvoldoende. In Jemen zijn bij een brand enkele pakhuizen met hulpgoederen in vlammen opgegaan. Het gebeurde in de haven van Hodeida, ten westen van de hoofdstad Sanaa. Het vuur zou zijn ontstaan door kortsluiting. In de pakhuizen lagen voedsel, brandstof en honderdduizenden matrassen voor Jemenieten... die gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld, zegt een woordvoerder van het VN-voedselprogramma. Een groot deel van Jemen is na drie jaar oorlog afhankelijk van voedselhulp. Het grootste deel van de hulpgoederen komt het land binnen via de haven van Hodeida. Het weer, wolkenvelden en plaatselijk valt wat lichte regen. Alleen in het noorden blijft het droog. Ook morgen bewolkt en wat regen, maar droog in het noorden.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 soul Blijft een mooi nummer. Blijft een heel, heel, heel mooi nummer. Erg mooi nummer. Prachtig. Zeker, zeker. Hey, jongens, eh, het is eh, tijd. Het is tijd om de nummers te gaan onthullen eh, ja, die wij gekozen hebben. En ik wil eigenlijk deze keer, zou ik even ja, willen beginnen met, met Quinten. Want jij hebt een, in ieder geval een ander nummer, in ieder geval, jij, in ieder geval Patrick heeft vorige week geopend. Jij hebt een nummer van Diplo, heb jij. vertel. Ja, nou ja, er zit Diplo, vind ik sowieso een hele goede artiest. Ook onze andere naam waar we een tijdje geleden achter kwamen, Major Lazer. Uh, ja, ik vind zijn nummers echt heel chill. En eh, hij heeft nu een nieuw album gereleased. Eh, waaronder dit nummer, Colorblind, met eh, Lil Xan, de rapper. Ik heb hem even geluisterd vanmiddag. en ik, ik moet zeggen, ja, ik vond Meu, ik vond Mo, Meu. Ja, vond ik al goed. In ieder geval, in ieder geval niet dat hij met Diplo samenwerkt op die plaat Get It Right was volgens mij. Die heeft ook nog in de Euro gestaan. Eh, hele fijne plaat om te horen. Dus ja, ik, ik eh, kan niet anders zeggen dan... Eh, ja, jongens, ga, er, ga er mee aan de slag. dit is Quintus een keuze voor deze week. En ja, Quinten, kom er jij mee aan. Colorblind van Diplo met Lil Zane. colorblind. been so colorblind. <laughs> yeah, hey, trips to the mall, I just tripped in the fall. I think I might really be the one after all. Yeah, the one to rule them all, I'm the chosen one, the savior. But all these triple six, yeah, make it look like I was up to no good. At least that's what my mama said, yeah. Now I'm the one giving mama bread. Done with the pain, I've been so heartless. I've been so colorblind. And I've been so colorblind. text that I sent that you never ever read got me feeling like you never ever ever really cared. Yeah, but that's okay though. I hope you feel okay though. They used to call me Dago. My favorite drink is Fago. I've been so, so, so. Ja, je hoorde de keuze van Quinten. Colorblind van Diplo. Ja, dat was jouw keuze van, eh, van deze week, eh, Quinten. Eh. Jazeker. En dat is jouw aanrader, Colorblind, Diplo. Ja, ja het hele album is eigenlijk wel uh, super chill. Oké. Hey, ehm, Patrick, onder het mom van zeg wat je wil. Jij, hebt ook een, jij hebt natuurlijk ook weer een plaatje aangedragen voor deze week. wie en welk nummer heb jij aangedragen? Het is een groep, zie ik trouwens. Het is een, het is een groep, het is een, een duet. Duet, sorry. Nou, dat is geen duet meer hoor. Dat zijn, dat zijn al ah. vier mannen. Oké, maakt niet uit. Het is eh, Adam en eh, Daniel Baron met Say What You Want. Say What You Want. Ja, ik ben benieuwd. Ik heb hem vanmiddag geluisterd. En Patrick die vroeg joh, vind je het wat? Ja, het is weer wat anders. Ja, klinkt leuk. Dus uh, geniet ervan. Ja. Ik ben benieuwd, jongens. Adam en Daniel Baron, Say What You Want. the world to be where you are. She says that I have lost my mind, but I still got my heart. shooting stars to light up the sky. She says I'm crazy, jaded, blind, but I still. Say What You Want. Dat is de keuze van Patrick van deze week. En Patrick, hoe ben jij aan het nummer gekomen? Vertel ik was een beetje eh, Spotify aan het afstruinen. En toen kwam ik dit nummer eigenlijk gewoon even eh, tegen. Ik denk van nou, klinkt leuk, dus dat doen we het even. Ja, oké. Okay, ja. nou, dus, uh, mijn collega die zegt tegen me, die zegt van die komt niet in de hoogwerker. Dus die vindt het helemaal niks. Nee, die is, nee, die is niet nou, helemaal... <laughs> Hoe heet, hoe heet die? Menno Groeneweg. Nou, Menno, dat je het even weet. Dit is ons radioprogramma. <laughs> Mooi, Menno die dus staat is staat voor de deur. Quinten en Hij komt gewoon <laughs> op de hoogwerker. Eh, Dit is Mike's Radio, <laughs> Jongens, Hey, ehm, ik, zei het al eerder tegen en Ik zeg, eh, het nummer waar ik eigenlijk deze week voor heb gekozen... is een nummer wat eigenlijk eh, toch wel heel erg ver teruggaat. Uh, eh, ik heb, ben, heb een vrij diverse muzieksmaak. En eigenlijk, de meeste mensen die, die vragen naar mijn muzieksmaak... die denken dat het allemaal echt puur rock en metal gebaseerd is. Nou, dat, dat is niet helemaal waar. Ehm, ik heb voor een nummer gekozen wat weer een beetje omhoog is gekomen. En dat komt eigenlijk vooral door het nummer van Keys and Crates. Music to my ears. er zit een bepaalde sound hier aan die ik hier vrij uniek aan vind. En ik ben benieuwd of jullie de artiest kennen. Quinten kent volgens mij wel, maar de rest niet. Ik zal, het enige wat ik nu op dit moment kan zeggen, veel, ga je even van genieten. Neem het even tot je. En eh, ja, tot zo. rennen voor ik praten kon Voordat ik liep, voor ik op aarde kwam Hoorde geluiden in de verte nog vanuit de buik Kon niet beslissen, maar het liefst wilde ik eruit Om je te zien, te voelen, horen en meemaken Gevoel dat ik toen had, kan ik niet kwijtraken. En telkens als ik van school kwam, dan was je daar. Dan sprak je met me, je raakte mijn gevoelige snaar. Kan niet beschrijven hoe het is om je te mogen kennen. Probeer het nu zoals je hoort, maar ik kan blijven pennen. Ik vraag, blijf je met me, laat me niet in de steek. Want soms kijk ik in de spiegel en dan zie ik bleek. Omdat ik stoppen wil, maar ik hou te veel van je. Onze relatie is niet gezond, verveel van je. We komen haast niet vooruit, dat is niet onze schuld. Het gaat veranderen, dus heb nog een beetje geduld. Mijn liefde is muziek muziek, is mijn hart, mijn hele ziel en zaligheid neemt het apart. Ik hou het meest van de beat, de manier hoe het loopt. Ik ben ermee geboren en ik ga ermee dood. Mijn liefde is muziek, muziek is mijn hart, mijn hele ziel en zaligheid neemt het apart. Ik hou het meest van de beat, de manier hoe het loopt. Ik ben ermee geboren en ik ga mee dood. We de planken na een lange tijd. Van mij weet je dat ik alles geef, ik ben bereid. Om nu te zorgen dat het lukt onder grote druk. Ga nooit gebukt onder stress, maar ik zoek geluk. Liever wat later dan nooit, bekijk het positief. Doe ik het niet, dan word ik toch alleen maar agressief. Ben niet te stoppen dit keer, ik ga niet op en neer. De regen is al voorbij, nu komt het mooie weer. Achter de schermen aan het werk voor een nieuwe start. Want de situatie van nu die doet pijn in mijn hart. En je weet dat ik het meen, ik zeg het elke dag. Neem me niet kwalijk, want ik heb hier ook niet aan gedacht Nee, ik wilde alleen maar shows doen en plaatjes maken En ik zie hier nu wat de hoop doen, dus praatjes maken Verdienen daarmee ook veel buiten, maar boeien niet Ze produceren ook veel geluid, maar geen muziek, zeker niet mijn liefde is muziek, ja. muziek is mijn hart Mijn hele ziel en zaligheid, Denk het apart Ik hou het meest van de beat, de manier hoe het loopt Ik ben ermee geboren en ik ga ermee dood Mijn liefde is muziek, ja. muziek is mijn hart hart, mijn hele ziel en zaligheid neemt het apart Ik hou het meest van de beat, manier hoe het loopt Ik ben ermee geboren en ik ga ermee dood, dood Ja, oh De beat Wat? Mijn liefde is muziek, ja. muziek is mijn hart Mijn hele ziel en zaligheid neemt het apart Ik hou het meest van de beat, de manier hoe het loopt Ik ben ermee geboren en ik ga ermee dood pak ik hou het meest van de B2B hoe het loopt, ik ben ermee geboren En ik ga ermee dood, dood Ja, dit is hem dan voor mij, uniek. Met dat prachtige nummer muziek. Ja, dat is... Uh, ja. Zeker een dikke plaat. Ja, ik, ik vind het echt een heerlijke, heerlijke plaat. En daarom zeg ik, er zit, eh, ehm, eh, in ieder geval vroeger fiets ik natuurlijk heel veel naar school toe. En ik was een beetje alle, alle muziek aan het ontdekken. En eh, dan moet je je voorstellen, bij je 14 had je LimeWire had je op je computer had je dan staan. <laughs> LimeWire. LimeWire, nee serieus. En dan kun je lachen. Dan kun je lachen. Ja, maar serieus, dan kun je lachen. Dan zat ik gewoon echt tot, tot, tot diep in de nacht dat ik dan gewoon stiekem muziek aan het downloaden. En daarna het vijf Trojan Horses erbij. Over de telefoon. <laughs> en dan, zette ik dan, en dan geeft dat je een van de eerste Nokia's met het schuifpetje erop. Waar je dan, eh, denk ik, in totaal met een geheugenkaartje erbij iets van 100 nummers op kon zetten. En dit was dan een van die nummers die ik erop had staan. En dan, ik was gewoon een beetje alles in de muziek een beetje aan het ontdekken. En ik was natuurlijk heel erg van de heavy metal en dat, dat, dat, dat soort dingen. Eh, maar op een gegeven moment kom ik dit nummer kom ik echt puur per ongeluk tegen. En dat heeft me zo geraakt. En dat, dat vond ik zo mooi. Dat ik op een gegeven moment ook ja, bepaalde Nederlandse rappers vind ik gewoon heel erg goed. Zeker als je gaat kijken naar hoe ze het brengen. Vind ik ze lyrisch, eh, vind ik ze heel slim. Ja, heel slim gedaan. Sowieso, ik heb, ik heb het echt totaal helemaal niks met, met Nederlandse rap. Vooral niet met de, de, huidige rap zien in Nederland. Mhm. Dat vind ik helemaal niks. Maar, als je dan een beetje back to basic gaat weer een tijdje terug. 2002, 2004, weet ik het wat. Iets verder nog, dat je kijkt naar eh, de, de zijn En ook, eh, weet ik wat, uniek in dit geval allemaal dikke platen. Ja, maar ja, nou zeker. Het, valt me ook op dat die mensen heel veel worden beïnvloed. Als je kijkt naar hun grootste invloed is, zijn het meestal die oldschool Amerikaanse MC's. Ja, nou je zei het net inderdaad al, omdat ik vond dat dit heel erg eh, iets wegtrok van Keys and Crate. Uh, zei van, joh, nou, het kan heel goed komen dat het inderdaad daar vandaan komt. En daarom vond ik dat van Keys and vond ik zo goed. Omdat het dan, dan krijg je gelijk weer een beetje dan, eh, die flashback en dat gevoel wat je dan had als je dan eh, met je, met je, met je grote, veel te grote oordoppen dan een, <laughs> ja, naar school toe fietste. En dan, ja, dan had je die muziek uit je opstaan. Dat, dat, ja, dat, dat, dat is even mijn dingetje. daarom zeg ik, daarom was dit nummer mijn aanrader van deze, deze week. Dus uniek met muziek. Quinten had Colorblind met Diplo en... Patrick, waar heb jij eh, mee eh, eh, deze week, wat heb jij ook weer meegebracht? Adam en Daniel, ja, eh, say what you want was het toch? Zeg wat je wilt, <laughs> <laughs> ik, eh, eh, ik, heb een stotterdialect. Hey, even nog heel kort, want we gaan straks wel weer terug natuurlijk naar de Euro Breakdown. Waar het allemaal om, om draait. wat gaan we allemaal straks doen? Om half negen hebben we natuurlijk DJ Verlaffel die ons helpt met de nummer 20 tot en met 10 openen. Dan hebben we, daarna hebben we natuurlijk dan nog na half negen hebben we... Je moet het maar weten. Patrick, winnaar van vorige week. En, ik pak ik, hem helemaal in, jongen. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ja, vorige week had je een goede week. Daar, daar, daar, dat daar moet ik gewoon eerlijk over zijn. Heel goed gedaan. Had jij een goede week? Ik had een slechte week. Ik weet niet naar wie je kijkt. Wie had er nou gewonnen vorige week? Jij. Volgens mij had eh, oh. Patrick had gewonnen. Nee. Ja, jawel. Jij was heel snel. Of niet? Nee, dat was de week daarvoor. Oh, oh ja, ja, dat klopt. Nou. ja, ik ben wel een beetje eerlijk hoor. Ah, nou ja, en we zouden het ook vanaf vorige week eh, gaan noteren. Ja, dus 1-0 dus totaal. 1-0 totaal, ja. Ik zal het even gaan notuleren. Ja, notuleren. Nou, jongens. Notuleer jij dus eventjes. Ja, jongen. Helemaal goed. Gaan jullie lekker notuleren. Jongens, we gaan na half negen gaan we natuurlijk, je moet het maar weten, misspelen. Eerst weer even terug naar de Euro Breakdown. En dan doen we samen met Rita Ora, Liam Payne en For You. fucking day. good. Think you gon' talk shit, you better not. My homies real hood. They say logic, why you do that? I don't know, I don't know. Yeah, they used to be like who that? I don't know, I don't know. Now they know my name wherever I go. Used to think that's what I wanted, but now just don't know. No, I can't fuck with that. Nuck if you bucking back. Yeah, I've been working, but I ain't got nothing back. Tell me the daily now. Hold up, wait, really now. All of that shit you been talking just silly now. It's as quick as you rise, just as quick as you could fall. Oh no, no, no, I can't fuck with that at all. Can't fuck with that at all. I work hard every motherfucking day, yeah, yeah, yeah. I work hard. All she ever wanted was attention and a bunch of other shit I shouldn't mention. Cause she got daddy issues for days, for days and days. But today, she ain't got shit to do. Her right along with you. So we gon' fuck around and vibe and vibe and vibe and vibe. I'm tryna live my life, but am I doing it right? Yeah, I'm trying to live my life, but am I doing it right? they tell me I'm the man, you the man right now. You the man right now with the whole wide world in the palm of your hand right now. Fuck the lights and the cameras and the money and the fame. I'ma do it for the fam right now. I'ma get it for the 301 and the R-A-T-T-P-A-C Cause you know I work hard every motherfucking day yeah, yeah, yeah. I work hard, I work hard every day yeah, yeah, yeah. Logic met Everyday. En nu de enige echte. Ja, hij is er weer. DJ MC Falafel. De man schuift nu aan tafel. Schuif. Je weet ik ben capabel. Vertel echt geen fabel. Mm. zoeter dan de wafel. En gezonder dan falafel. Hey, jullie shit is zo verslavend. En ik ben live in de house vanavond. Yeah! Yes, ja, de enige echte MC, DJ, whatever, falafel. Het talent van de Euro Breakdown. Het eh, is weer tijd om de nummer 20 tot en met 10 door te gaan nemen. Op nummer 20 hebben wij Rams met Barking staan. Want vorige week op plek 18. Op plek 19 is aangekomen Quintens favoriete favoriete groepje. <laughs> Triple X Temptation met nee. Tot Stond nee. op plek 29, staat nu op plek 19. Op plek 18 hebben we Haley Steinfeld en Bloodpop Capital Letters. Op plek 17 hebben wij Clean Bandit featuring Julia Michaels met I Miss You. Plek 16 wordt vastgehouden door de Imagine Dragons Next To Me. Je hoorde je natuurlijk begin van dit uur. Louis Fonsi, Demi Lovato staan nog steeds in de lijst met E Came La Culpa op nummer 15. De Chainsmokers met Sick Boy op plek 14. Justin Timberlake featuring Chris Stapleton. Say Something vinden we op plek 13 deze week. Liam Payne en Rita Ora For You staan op plek 12. En op plek 11 hoor je natuurlijk net Logic en Marshmallow met Everyday. En ja, op nummer 10 hebben we Bazzy met Mine bestaan. Wie er op nummer 1 staat, dat hoor je natuurlijk straks. We gaan eerst zo verder met eh, Je moet het maar weten. Zijn de heren er al een beetje klaar voor? Ja Ah, ah jawel. Echt waar? Aber jawel, aber natürlich. En uh, uh, ja, jongens, eh, wat voor categorieën moeten we het inzoeken deze sport. week? Nou, sport. Die ben voor Duits aan het spreken, ja. ja, we moeten categorie Nou, ja. ik, ik, ik, zou als, als Duits, Duits Tweede Wereldoorlog. Ja. Oké, oké. Okay. dan gaan we even een plaatje voor aanzetten, jongens. En dan denk ik dat het tijd is dat we dan dat dan, uh, dan maar eens even gaan doen. Maar dan gaan we eerst even naar degene die altijd de mijne zal zijn. Ja. Soepel. Soepel. Betty, mine. You so fucking precious when you smile. <laughs> hit it from the back and drive you girl, I lose myself up in those eyes. <laughs> I just had to let you know you're fucking happy you're alive. <laughs> yeah. Swear to God, I'm down. If you down, all you gotta say is right. Yeah. Girl, anything I could do just to make you feel alright. Oh, I just had to let you know you're fine. Running circles around my mind. Even when it's rainy, all you ever do is shine. You on fire, you a star just like Mariah. Man, this feeling incredible. I'll turn you to a bride. Yeah, my I fight you, I fight myself, I fight God. Just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, today I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Life and living hell, puddles of blood in the street, shooters on top of the building, government aid ain't relief. Earthquake, the body drop, the ground breaks. The poor run with smoke lungs and scarred face. Who need a hero? Hero. You need a hero. Look in the mirror, there go your hero. Who on the front lines at ground zero? Hero. My heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle. Man, destruction and mass corruption. The souls of suffering men clutching on deaf ears again. Rapture's coming. It's all prophecy, and if I gotta be sacrificed for the greater good, then that's what it gotta you won't be. Breathe for me. Kendrick Lamar. We gaan beginnen jongens. Je moet het maar weten. Heren, zijn jullie er een beetje klaar voor? Want nee. Dit is een lastige ronde. Ik, ik ga het ook echt toegeven deze keer. Ah. Normaal gesproken eh, ben ik eh, altijd dat ik zeg van... joh, hey jongens, eh, bijt er even doorheen. Maar dit in de nieuwe ronde van Je Moet Het Maar Weten... is een ronde die heet geschiedenis in dit ah. geval. Oh. Ja, dus ik, ik vroeg net ook al, eh, wie van jullie heeft goed eh, geleerd, eh, goed gestudeerd? En ik bedoelde daar wat anders mee. en er was gelijk één iemand die de hand opstak. Nou ja, dat ja, Patrick, jou van Wim win, Dus. hey, Even de regels van je moet maar <laughs> weten voor de mensen die het spelletje nog nooit gehoord hebben. Gaat even als volgt. Heb je het antwoord goed, dan hoor je dit. En heb je het fout, dan hoor je dit. <laughs> Precies. Jongens, je moet het maar weten. We hebben vijf minuten voor drie vragen. Zijn jullie er klaar voor? Ja. De ronde geschiedenis, waar ga ik beginnen? Wat is de naam van de 16e president van Amerika? Hij werd geprezen voor zijn leiderschap tijdens de Amerikaanse burgeroorlog... en het afschaffen van de slavernij. In 1865 werd hij als eerste president tijdens zijn ambtsperiode vermoord. Ja, kom maar door. Lincoln. Hoe heet hij volledig? God, hé. <laughs> ik heb, ik heb een volledige naam nodig, eh. jongens. Ik heb een volledige naam nodig. Ik moet streng zijn. Jezus. Abraham Lincoln. Ja, Patrick, wil jij er nog wat aan toevoegen? Lul. <laughs> Top, man. Quinten, heel goed gedaan. 1-0. 1-0. 1-0. maar dit is toch geen vraag. Ja, dit, dit was de makkelijkste vraag. Oh, krijg Oké, <laughs> jongens, zijn jullie klaar voor? goed opletten, goed luisteren, doodse stilte. Het zal je maar overkomen. Je voert een oorlogje met 300 Griekse soldaten... tegen een strijdmacht van 1 miljoen Persen. Het overkwam onze Spartaanse koning bij de slag van Thermopylae in 480 eh, voor Christus. Welke Spartaanse koning vocht dapper maar stierf uiteindelijk tijdens de Tweede Perzische Oorlog? Hier is een film van gemaakt, jongens. Ja, kom op man, ik ben niet in de films. nee, dit, hier is een film van gemaakt. En hij is heel bekend. Ja, dat weet ik. Maar ik, ben, ik probeer het zijn naam te komen. oh, ik weet het. Ja, nou. Ik, mag ik een hint geven? Nee, ik eh, weet het antwoord. Jij weet het? Is het King Leonidas? Oeh! Ja, ja, ik moet hem goedkeuren. Kijk, Toch weet die chocola Leonidas. dat is, dat is hem. Nee, maar jongens, even, voor de duidelijkheid. Uh, eh, 300, dat is een film. Die is dus op deze veldslag gebaseerd. Ja, nou ja. ja hij is, battle hoor. Een enorme olifant. Die weet niet wat je ziet, joh. Ja, kijk, natuurlijk is die film natuurlijk wel, wel vreselijk aangedikt. Maar... jongen, wat Goeie film. Wat een, het, is, nare uh, vraag Niet toch? Eh, ja, dat is de, <laughs> dat is de, de, Sparta. Ja, nou, dat is het inderdaad. Ja, dat is een sport ah, ja, je moet het maar weten. Ja, nou, ik wist het dus niet. Dan moet je dus, eh, dus mee kunnen dealen. Het staat ja, 2-0 in het eh, voordeel van, van Quinten. Uh, eh, en we hadden nog drie vragen, toch? Ik heb nog één vraag. Oh, en dit is... Deze is ja, lastig, denk ik. Ook alweer. Ja, goh. Ja, ja. Maar deze gaan jullie denk ik allebei niet weten. Nou, nou. als Quinten hem weet, dan echt serieus, dan eh, wauw. Oké jongens, dit gaat over de Eerste Wereldoorlog. Eh, iedereen, <laughs> weet dat de aanleiding van de, eh, iedereen weet dat de aanleiding van de Eerste Wereldoorlog... de moord op Frans Ferdinand van Oostenrijk was. Mhm. Maar weet je ook wie het fatale schot heeft gelost in Sarajevo? Wie heeft dit gedaan? ik heb, het, ik heb het geweten. Ja, ik niet. Ja, het spelletje je moet het maar weten. niet, ik heb het geweten. Oh. <laughs> Oké. Onvoorbiddelijk, jongen, moet ik zijn. Onvoorbiddelijk. Ah, ja. Ja. Ja. Nee, ja. Ja, ik vind dat we een hint moeten hebben. Ja. Ik eh, ga een hint geven. Zeg het, ehm, eh, eh, het heeft te maken met de principes. Het is een prins. Nee. <laughs> principes, principieel. Ik zeg zijn achternaam eigenlijk nu al, een soort van. Nog steeds, geen idee. Nee, hij is lastig. Eh, ja, degene die uh, ja, dit heeft veroorzaakt is eh, Gavrilo Principe. ja, helaas, Klinkt als Prins Filip. Dat betekent dat ja, toen Quinten eh, met 2-0 deze week. Eh, jongen, Applausje, applausje. Ja, Wel hij, nou, luister, hij heeft uh, serieus goed, goed gestreden. volgende week zullen we jou een, een sport afleveren. Ja, We hebben nou iets wat Quinten verstand van hebt. Nee, van ik heb geen verstand van geschiedenis. Nou, Technologie, daar, daar kun je me mee hebben. Ja, nou. Sport. Sport is voor volgende, eh, volgende week. Volgende week dus de categorie sport. Eh, om eh, te kijken of Patrick zich dan ja, een beetje uit de drek omhoog weer kan werken. Ja. Waar voorspelling? Geurt wint volgende week. Dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Ja, misschien heb je verstand van schaken. Want nu staat het 2-0 dus voor Quinten in totaal. voor de tweede rondes die hij gepakt heeft. Ja, top. Nou. Oké. Nou, Patrick, nou ga jij kijken of je volgende week de het jaar kan maken. het jaar duurt, het jaar nog, duurt lang. nog lang. We zijn er nog niet. We gaan eh, door eh, weer natuurlijk met de Euro Breakdown. Om tien voor negen hebben we natuurlijk de afsluiter. Dan pakken we de nummer 10 tot en met 1 pakken we erbij. En dan gaan we kijken wie waar is gebleven. Nu gaan we naar eh, Z en de middel. Take a seat. Right over there. Sat on the stairs. Stay leave. The cabinets are bare, and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing. house to run, and dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions. funny. I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love. Cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why When my best friend caught you creeping, you blamed it all on the alcohol. So I made my decision, cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love, cause I already cried enough. I've I'll tell you why. cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up. I'll tell you why. I'll tell you why. You Dua Lipa, maar I don't give a fuck. Lekker plaatje. leuk plaatje. Goed om van te genieten. Het is eh, bijna tijd jongens. We gaan eh, bijna de nummer 1 van deze week onthullen. Vorige week, eh, voor de mensen die geluisterd hebben natuurlijk... stond Drake met God's Plan Style stond, op 1. dan staat hij nu alweer twee weken als het goed is. Dus ik, ik ben benieuwd waar hij deze week staat. Hebben jullie een beetje een, vermoeden? Wat, wat hopen jullie misschien? Nou, ik denk dat ik het wel weet. Ja, jij denkt dat je het wel weet? Ja? Je, Mag, je mag je vermoeden uitspreken. Dat ah, maar ik denk dat hij nog op één staat. Jij denkt dat hij nog op één staat? Precies hetzelfde. Jij denkt dat hij nog op één staat. Kijk. Lijkt me wel. Oké, nou, ik ben benieuwd. Ja, we gaan het meemaken. Wie staat er straks inderdaad op nummer 1? Dat eh, gaan we nu uh, gaan we dat maar eens even, even bijpakken. Want eh, ja, jongens, als je dan denkt aan de Euro Breakdown, waar is het dan tijd voor? Ja, daar is het tijd voor. Het is tijd om de onthulling te gaan doen van deze week. Wie staat er op 1 in de Euro Breakdown? Te beginnen bij nummer 10 hebben we Bazzy met Mine. Stond vorige week nog op plek 8. The Weeknd featuring Kendrick Lamar, Pray For Me. Stond vorige week op 6, staat nu op plek 9. En op plek 8 hebben we Zed Maren, Morris en Gray, The Middle. Een plaatsje gestegen. Dua Lipa staat nog steeds op nummer 10 met I Don't Give A Fuck. Khalid en Normani, Love Lies, is vier plaatsen gestegen. Van nummer 10 naar nummer 6. En op nummer 5 deze week en net als vorige week Kendrick Lamar, Enza, All The Stars... Op 4 Rudy Mantle, Jazz Glynn, Macklemore en Dan Kaplan met These Days. En even daarbij te vertellen dat dit eh, ja, de eerste keer is dat wij hem bij de Euro Breakdown eh, zo hoog hebben staan. Onze eigen liefelijke Macklemore, die man die zo geweldig kan rappen. Marshmallow en Marie Friends staat deze week ook op 3. Post Malone met zijn nieuwe nummer eh, Psycho en met Ty Dolla Sign op 2. En ja jongens, de jongens hadden het goed voorspeld. Want dan is er nog maar één iemand. En ja, je zou haast kunnen zeggen dat dit God's Plan is. Drake, God's Plan, derde week, nummer a Breakdown. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me hard for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't. Yeah. I feel good sometimes I don't. Hey, yeah. I finesse down Western Road. Hey, next. Might go down to G O D. Yeah, wait go hard on Southside G. Yeah, wait. I make sure that Northside E. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Yeah. Hey, hey. She say, Do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 0 02 into the 0 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan God's plan. I can't do this on my own. Hey, no. Someone watching this shit close. Yep, yeah, close. I've been me since Scarlet Road. Hey, road. Hey. Might go down as God. Yep. wait. I go hard on Southside G. Hey, wait. I make sure that Northside E. Yeah. And still bad things. It's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah, yeah. Bad things. It's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah. Ja, we zeiden het net al. Derde week nummer 1. Drake, God's Plan. Moet het onderhand wel zo zijn als je het hoort, hè? Blijft een geweldige plaat. Nogmaals, derde week op nummer 1. Lekker. de Euro Breakdown. En verdiente. Zeker verdiend, zeker, verdiend. Ik moet zeggen dat dit, eh, ja, ik vind dit gewoon een beter nummer dan, dan wat hij eh, met, eh, met J-Block, Blockboy heeft uitgebracht. Heel eerlijk vind ik gewoon, als Drake, Drake kan in samenwerking hele mooie nummers uitbrengen, maar als hij echt zijn dingetje doet, ja, dan, dan vind ik inderdaad ook wel. Dan, dan krijg je dit effect. Dan krijg je gewoon een, een, ja, een volwaardige nummer 1 hit. Hey, we hebben last but not least hebben we toch nog wat nieuws. Want ja. DMX, waaronder ja, ook wel bekend van ja, nummers Gone, X Gone Give It To... En die, eh, ja, ja, die heeft weer wat op zijn kerststok. Eh, Quinten die kwam er toevallig mee. Quinten, uh, ja, brand los. ik, dacht, ik ga even googlen hoe het nou met mijn homeboy DMX is. ik hoorde dat er weer wat Hij heeft ook op school gezeten, weet je. <laughs> ja, je weet, wij gaan way back hoor. We roll, we roll, bitch. Een kamergenootje is het. <laughs> In ieder geval... toen kwam ik dus op de eerste, de eerste hit. Google was de website is dmxinjail.com. En die vertelt mij dat DMX zeker weten in de bak zit op het moment. Nou, Waarom is dat? <laughs> nou, DMX, eigenlijk heet hij Earl Simmons... is eh, veroordeeld tot een jaar in de gevangenis voor eh, belastingontduiking. Oh. En eh, daarna heeft hij nog drie jaar voorwaardelijk. ja, wat is het te vertellen? Hij heeft voor het eerst in 2017 zijn ze erachter gekomen... dat hij al meerdere jaren zijn belasting ontduikt. En dat is al best lang aan de gang, minimaal vijf jaar. En hij is dus voor 14 keer, tasten, 14 keer met belastingfraude noem je dat? Hoe noem je ja. dat? Eh, belast? ja, ik weet niet. Ik heb hij, heeft het taartje niet helemaal. Uh, hij heeft, alles op zelf opgegeten. en niks aan de belastingdienst. zelf opgegeten. <laughs> <laughs> precies, precies. Ja. ja. ja, DMX. Ja, wel jammer als je dit allemaal zo hoort. Weet je, dat zijn allemaal de sterren waar je vroeger een beetje tegenop keek. Maar ja, weet je, als ik dan even kijk op, op, zijn Wikipedia-pagina, is het grootste deel van hem is zijn uh, eh, strafblad. Ja. Hey, eh, dat, ja, dat was DMX dan jongens. Eh, het weekend, we hebben nou eigenlijk nog vrij lang weekend voor de boeg. Want ja, normaal gesproken maar twee dagen om te genieten. We hebben nu nog twee extra dagen. Heerlijk. even heel kort jongens, wat, wat gaan jullie doen? Ja, nog, Steeds, nog steeds honkballen. Ja. Nog steeds honkballen. Ik ga zo naar verjaardag. Kijk, ik moet wel even zeggen dat ik dan één dag mijn collega moet missen. Ah. Extra. Dat doet wel heel veel pijn. Nee, dat, ja, dat snap ik. Ja. Nou, Menno. Menno. Fijn, dat die jongen eh, we komen er wel overheen. <laughs> Uit het oog, maar niet uit het hart. <laughs> hey, dan gaan we afsluiten jongens. Want eh, ik wilde eigenlijk een plaatje gaan draaien. Dat is ja, de nummer 5 van de Euro Breakdown. Dat is ook een eh, nummer wat ja, voorkomt in een film die Quint en ik allebei toch al wel gezien hebben. De Black Panther. En ja, dan hebben we het over niemand anders dan Kendrick Lamar. Sa. Met al de stars, jongens, dankjewel voor weer een uitzending. Dit was week 33 van de Euro Breakdown. Super Op naar volgende week. Goed en Fijn Pasen. Later. bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me. Fuck you and all your expectations. I don't even want your congratulations. I recognize your false confidence and calculated promises all in your conversation. I hate people that feel entitled. Look at me crazy cause I ain't invite you. Oh, you important, you the moral to the story. You endorsing, motherfucker, I don't even like you. Corrupt a man's heart with a gift. That's how you find out who you are dealing with.